Volgens de eerste berichten zijn zeker twee mensen neergeschoten onder wie een beveiliger. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie heeft een van de terminals omsingeld. En ook zijn alle wegen rondom het vliegveld afgezet. Op foto's via Twitter is te zien hoe passagiers uit vliegtuigen worden geëvacueerd. Eén persoon met een geweer zou zijn aangehouden. In oktober zijn 37% meer personenauto's op kenteken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging om bijna 37.000 auto's. Vorig jaar waren dat er bijna 27.000. Dat blijkt uit cijfers van de RAI en de BOVAG. De toename wil niet zeggen dat al deze auto's ook daadwerkelijk zijn verkocht. Het is mogelijk dat de auto's al wel een kenteken hebben, maar nog te koop staan bij de dealer. De BOVAG had de toename verwacht en zegt dat het weinig te maken heeft met het gestegen consumentenvertrouwen. De Verenigde Naties hebben in de afgelopen maand voedselhulp verstrekt aan 3,3 miljoen mensen in Syrië. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan de maand ervoor. Medewerkers van de VN en UNICEF maken zich steeds grotere zorgen over de mensen die vastzitten in de oorlogsgebieden en niet kunnen worden bereikt. Vooral de toestand van ondervoede kinderen is verontrustend. In ziekenhuizen in Damascus en elders in het land worden steeds meer ondervoede kinderen binnengebracht. In een buitenwijk van Damascus zouden 12.000 mensen met de hongerdood worden bedreigd. De leider van de Taliban in Pakistan, Hakimullah Meshoud, is gedood bij een aanval met een Amerikaanse drone. De Taliban hebben dat bevestigd. Vijf mensen kwamen om toen de auto waarin ze zaten onder vuur werd genomen in het noorden van Waziristan. Een van de inzittenden was Meshoud. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden mensen. Begin 2010 werd Meshoud al eens doodverklaard. Later dook er een video op waarin hij met aanslagen tegen de Verenigde Staten dreigde. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden nog wat buien. Later vanavond en ook vannacht vanuit het zuiden in het hele land opnieuw regen. Morgen overwegend droog met wat zon. Temperatuur dan tussen 13 en 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden. 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 6 op de A15 Gorkum richting Europoort voor knooppunt Benelux 9 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 9 kilometer. Er komt er een spoedreparatie aan de weg.